Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Weer een dag vol raketaanvallen over en weer tussen Israël en Hamas. Maar het is wachten op de echte klap die Israël wil uitdelen. Daarvoor zijn er al honderdduizenden mensen met dienstplicht opgeroepen. Onze correspondent Nasra Habiballah zegt het kan niet heel lang meer duren. Als we kijken naar het grote aantal reservisten dat is opgeroepen... Eh, alle militaire voertuigen die zich verzameld hebben bij de grens met Gaza... maar ook als we luisteren naar de woorden van premier Netanyahu... en eh, de minister van Defensie Joachim Galland... Ja, dan kunnen we er eigenlijk wel van uitgaan dat zo'n offensief er zeker op korte termijn aan zit te komen. De evacuatievlucht van Defensie vanuit Israël met 200 Nederlanders aan boord... is inmiddels geland in Eindhoven. Morgen worden nog meer Nederlanders teruggehaald. En de Ajax-vrouwen hebben goede zaken gedaan in Zwitserland vanavond. Ze wonnen met 6-0 van Zurich. En het klonk daar echt achter elkaar zo. Ja, volgende week spelen ze dezelfde wedstrijd thuis bij Ajax dus. En als de Amsterdamse vrouwen die ook weten te winnen, dan gaan ze naar de Champions League. En dan nog even naar de Verenigde Staten, want daar zijn twee agenten hun baan kwijtgeraakt omdat ze Pokémon Go speelden tijdens hun werk. This all happened back in 2017 when the exchange was caught on the digital camera inside their squad car. The officers continued to ride around and talk about catching the Pokémon character Snorlax. Ja, het gebeurde dus al in 2017, maar de beelden zijn nu pas naar buiten gebracht. En daarop is te zien dat de agenten een melding van een overval negeren en in plaats daarvan op zoek gaan naar de Pokémon Snorlax, die super zeldzaam is. En ze alleen niet door dat hun bodycam nog aanstond. Dus hun baas kon daarna gewoon alles terugkijken. Dan heb ik nog het weer voor je. Vannacht ook nog overal regen. Morgen in het midden en het zuiden wat regen. In de rest van het land is het wat droger met een graad of 15. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.